De leider van de nationalistische Jobbik-partij legde de eet af in het uniform van de verboden Hongaarse garde is een paramilitaire groep die door Jobbik is opgericht om naar eigen zeggen de Hongaarse bevolking te beschermen tegen de Roma-minderheid. Het uniform lijkt op dat van Hongaarse fascisten in de Tweede Wereldoorlog. Bij de verkiezingen van vorige maand werd Jobbik de derde partij van Hongarije. Het afleggen van de eten in het uniform leidde tot afkeurende reacties. President Soliom sprak van een belediging van het parlement. VN-chef Ban Ki-moon heeft opgeroepen tot een dialoog in Thailand in een poging het geweld te stoppen. Hij maakt zich zorgen over de toegenomen spanning en geweld in het land, zegt zijn woordvoerder. Secretaris-generaal roept zowel de demonstranten als de Thaise autoriteiten op al het mogelijke te doen om meer doden en geweld te voorkomen. In Bangkok schoten agenten de afgelopen avond met scherp op de demonstranten. Ook zijn in het centrum van Bangkok explosies gehoord. Zeker zeven betogers kwamen om het leven en meer dan 100 mensen raakten gewond. Thaise militairen trekken op in een poging de demonstranten te verjagen. De Space Shuttle Atlantis is begonnen aan zijn laatste ruimtereis. De lancering vanaf Kennedy Space Center in Florida verliep zonder problemen. Aan boord zijn vijf Amerikanen en een Brit die nieuwe onderdelen gaan brengen naar het internationale ruimtestation ISS. Daar moeten ze zondag aankomen. Na deze missie gaat Atlantis met pensioen. Later dit jaar maken ook de twee andere Space Shuttles, de Discovery en de Endeavour, hun laatste ruimtereis. Daarmee komt een einde aan het Amerikaanse ruimteveerprogramma. In bijna 30 jaar zijn 134 ruimtemissies uitgevoerd. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog.